Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De provincie Groningen noemt de klokkend. Volgens gedeputeerde Moorlag is het zonneklaar dat de gaskraan verder dicht moet. Verder wil hij dat er vaart wordt gemaakt met het verstevigen van gebouwen. Volgens Moorlag is de enige muur die is gebouwd gemaakt van dikke rapporten. Verder stelt hij dat het geen bedrijf is toegestaan om bij 30.000 huizen schade aan te richten. Het leger van Oekraïne is weg uit de stad Debaltsevo... na een lange belegering door de pro-Russische separatisten. President Poroshenko noemt de terugtocht goed georganiseerd. Waarnemers spreken van een chaotische aftocht... veroorzaakt door gebrek aan manschappen, wapens en munitie. Het is onbekend of de separatisten nu willen doorstoten naar andere steden. Ook is onduidelijk wat de val van Debaltsevo betekent voor het akkoord van Minsk... dat een week geleden werd gesloten. Het eilandje Lampedusa kan de vluchtelingenstroom uit Libië niet meer aan... en daarom stuurt de Italiaanse regering een paar honderd vluchtelingen door naar Sicilië. Voor veel bootvluchtelingen is Lampedusa het dichtstbijzijnde stukje Europa. De afgelopen dagen raakte het opvangcentrum op het eiland overvol... en vochten sommige vluchtelingen om een slaapplaats. Voor de failliete dierenparken Zoo Park Overloon, Aqua Zoo Friesland en Dierenpark Wissel is een koper gevonden. Het is Libema, dat ook andere vakantie- en attractieparken uitbaat. Het bedrijf houdt alleen de dierentuinen in Leeuwarden en Overloon open. Die in Epe gaat dicht. De dieren uit het park gaan naar dierentuinen in het buitenland. Voor de kust van Terschelling zijn drie opvarenden van een viskotter gered. De Duitse bemanning stuurde vanochtend een noodsignaal toen het schip om onbekende oorzaak water maakte. De vissers zijn opgepikt door een baggerschip dat in de buurt was. Kort daarna zonk de 16 meter lange kotter. Het gebeurde zo'n 30 kilometer uit de kust. Het weer, op veel plaatsen zon. In het zuidoosten is het nevelig. Vanavond en vannacht helder en 1 of 2 graden vorst. Morgen eerst zon, s'avonds kans op regen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... voor Dorp 3 kilometer... Richting Den Haag vanuit Rotterdam op de A13 voor Delft 4 kilometer. A15 rotterdam gorken bij Papendrecht 3. Vanuit Rotterdam op de A15 naar Europoort voor Spijkenisse 3 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda voor de Bresseplein 6. A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 4 kilometer. op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Rijnsweerd 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 T.F.M. I think of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 Tell you, tell you.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 是的。